weet niet wat ik zie. Geloof mijn ogen niet. Ik kijk mezelf en zie je nog steeds. Je bent waar, zo waar. Te mooi om waar te zijn. Je doet mijn ogen pijn. Ik doe ze dicht en als ik weer kijk, sta ik daar zo maar. niet geloven. Je bent een dikke tien, een elf misschien. Ik heb al lang gezien dat jij het helemaal bent. Ik heb je herkend als een dubbele dikke tien. Ik heb vaak een acht gehad en er zijn zeven zat. Maar een voldoende dus het fout. Dus speel ik sterk, mooi, lekker, lief met een hart, zijn hart. En die staat lachend voor me. het niet geloven. Je bent een dikke tien.